Gert Kluk met het NOS-journaal. Bij gevechten in Damascus van het Vrije Syrische leger zijn vannacht volgens de oppositie zeker 50 militairen en 30 opstandelingen gedood. Er werd gevochten in de wijk Almetse waar veel ambassades staan. Het leger blokkeerde vanochtend wegen in de wijk en kwam de huizen uit op zoek naar opstandelingen. De journalist Step Vaassen houdt dit jaar de Willem Arondeus-lezing van de provincie Noord-Holland. Ze vervangt trendwatcher René Boender. Die trok zich in januari terug onder meer naar druk van de PVV. De partij vond het honorarium voor Boender veel te hoog. Vorig jaar ging de Arondeus-lezing niet door. Historicus Thomas van der Dunk wilde toen een vergelijking maken tussen de PVV en de LSB. Ook dat viel slecht bij de PVV en na beraad werd de lezing afgelast. Step Vaassen is correspondent voor de nieuwszender Al Jazeera. Ze houdt de lezing op 17 april in Haarlem. De inspectie voor de zorg wist dat minderjarige patiënten in de jaren 50 ongevraagd werden gecastreerd. Dat blijkt volgens Dagblad de Limburger uit noodhulen van de Limburgse en Brabantse katholieke psychiatrische instellingen. De instellingen vonden niet dat ouders vooraf ingelicht moesten worden. Dit weekend werd bekend dat in 1956 een jongen in een katholieke instelling werd gecastreerd om hem van zijn homoseksualiteit af te helpen. In Amersfoort is een jongen van 13 aangehouden op verdenking van zes straatroven en drie diefstallen. De jongen heeft bekend dat hij een vrouw op een fiets heeft bedreigd met een hamer en vijf slachtoffers met een ander wapen. De jongen wordt ook verdacht van het stelen van spullen uit een school. Hij wordt mogelijk uit huis geplaatst. Bij een schietpartij bij een Joodse school in Toulouse zijn zeker vier doden gevallen. Onder de doden zijn een man van 30 en zijn zoons van 3 en 6. Ook een derde kind kwam om en een jongen van 17 raakte zwaar gewond. De dader vlucht op een zwarte scooter. De politie vermoedt dat het dezelfde man is als bij twee schietincidenten vorige week. Daarbij kwamen drie militairen om. Het weer veel zon, later wat stapelwolken. Vanmiddag schijnt de zon uitbundig. Het wordt 8 tot 11 graden.